Citydijkers met het NOS-journaal. In Oekraïne is opnieuw een Russische generaal om het leven gekomen. Het gaat om een generaal-major. Waar en wanneer hij om het leven is gekomen is onduidelijk. De hoge militair is vandaag begraven in Sint-Petersburg. Zijn voorganger sneuvelde ook in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog zouden al zeker zeven Russische generaals zijn gedood. De bevelhebbers opereerden dicht bij het front om het moreel van de troepen op te vijzelen. Ook vandaag hebben demonstranten in Zweden de confrontatie gezocht met de politie. Al drie dagen op rij lopen bijeenkomsten van een Deense rechtsextremistische politicus... die Korans verbrandt, uit op rellen. Vandaag gebeurde dat in de zuidelijke steden Malmö en Landskrona. Rasmus Peluden werd volgens de politie geraakt door een steen. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Paluden verbrandt het heilige boek van de moslims... onder het mom van de vrijheid van meningsuiting. Duizenden Fransen zijn vandaag de straat op gegaan om te demonstreren tegen extreem rechts. Volgende week zondag is de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Die gaat tussen zittend president Macron en de rechtspopulistische Le Pen. De demonstratie in ruim 30 steden richtte zich tegen de politiek van Le Pen. In Parijs zette de politie traangas in om te voorkomen dat het protest uit de hand liep. Tijdens de paaswaken heeft paus Franciscus de Oekraïense aanwezigen direct aangesproken. Onder hen was de burgemeester van de Oekraïense stad Melitopol. Hij werd begin maart ontvoerd door Russische militairen en kwam vrij bij een gevangenenruil. Paus Franciscus sprak in de paaswaken over de duisternis van oorlog en vreedheid... en zei dat iedereen bidt voor en met de Oekraïense aanwezigen van de waken. Hij besloot in het Oekraïens met de woorden Christus is opgestaan. Het weer, het is vannacht helder en het koelt flink af. In het binnenland tot rond het vriespunt.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 Mm. It's gonna be right tonight. Het diep en ik wil jou niet laten gaan. right we down It my intention to you. It never should days I feel like shit. Some days I wanna quit and just be normal for a bit. I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? I miss you so have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.